Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. VVD-leider Rutte is niet van plan te vertrekken, melden bronnen aan de NOS. De voltallige oppositie heeft het vertrouwen in hem opgezet, eh, opgezegd... vanwege de gang van zaken rond de verkenning. In de nieuwe Tweede Kamer heeft de oppositie 72 zetels, net geen meerderheid. Rond deze tijd begint de stemming over de motie van wantrouwen... en ook over de motie van afkeuring die D66-leider Kaag en haar CDA-collega Hoekstra hebben ingediend. In het Kamerdebat zei Kaag dat zij bij zo'n motie haar conclusie zou trekken... maar Rutte zou dat dus niet van plan zijn. Nederland roept vakantiegangers en stagiaires op Curaçao op om terug te gaan naar het land van herkomst. Nu het aantal coronapatiënten op het eiland flink toeneemt. De zorgcapaciteit is mogelijk ontoereikend en daardoor is medische zorg niet gegarandeerd. De reguliere zorg is al afgeschaald. De oproep geldt niet voor tijdelijk gestationeerd personeel op het eiland zoals militairen. In Brussel heeft de politie een einde gemaakt aan een massabijeenkomst in een park. Er was een festival georganiseerd aangekondigd, maar dat bleek een 1 april grap te zijn. De vele jongeren die erop af waren gekomen gingen niet zomaar weg. En daarom zette de Brusselse politie paarden, honden en een waterkanon in. De Italiaanse politie heeft een schilderij van de 17e-eeuwse Franse schilder Nicolas Poussin in beslag genomen. Het schilderij was in de Tweede Wereldoorlog door de nazi's geroofd van de Joodse eigenaren en was sindsdien spoorloos. Een Nederlandse kunstkenner herkende het schilderij toen hij het zag hangen bij een antiquaire in Padua. Het weer vannacht droog, bij minima tussen 0 en 4 graden.